beloofde hervormingen niet doorvoert. Koning Mohammed wist vorig jaar veldtesten in zijn land te voorkomen door hervormingen aan te kondigen. Dat oogste internationaal veel lof, maar volgens critici waren de beloften grotendeels voor de bühne bedoeld. In Elem, een dorp in de gemeente Hogeveen, zijn twee jonge mannen bij een verkeersongeluk omgekomen. Ze reden gisteravond in een crossauto en botsten tegen een boom. Ze waren op slag dood. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, veel zon met hier en daar wat wolken. 17 graden op de Wadden, 24 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. En dat gebeurt onder meer op de A77 tussen knooppunt Rijkenvoort en de Duitse grens. En op de A79 tussen Maastricht en Heerlen.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 I'll back her net raise. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain. I'll stick by you forever and don't do it in vain.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 VN-waarnemers zeggen dat het Syrische leger een woonwijk in Haula met zware artillerie heeft bestookt. De VN doet een nieuwe oproep aan de Syrische regering om geen zware wapens meer tegen de burgerbevolking in te zetten. Op het station van Breda is een jongen onder een trein gekomen en overleden. Er was eerst sprake van dat de jongen in de drukte van het perron was gevallen, maar de politie gaat er nu vanuit dat hij is gesprongen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat de jongen had gezegd dat hij zichzelf iets wilde aandoen. Het station van Breda was een paar uur dicht, onder meer voor het sporenonderzoek van de politie. In Casablanca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de Marokkaanse regering. De vakbonden hadden de demonstratie georganiseerd. Ze zeggen dat premier Benkirane beloofde hervormingen niet doorvoert. Koning Mohammed wist vorig jaar felle straatprotesten in zijn land te voorkomen door hervormingen aan te kondigen. Dat oogste internationaal veel lof, maar volgens critici waren de beloften grotendeels voor de bühne bedoeld. In